ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen geven niet door wat er na hun dood met hun organen moet gebeuren. Dat zegt het CBS. Het idee is dat iedereen voor zijn 18e doorgeeft of hij wel of geen orgaandonor wil zijn. Doe je dat niet, dan ben je automatisch donor. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 doen het niet. Die groep heeft 40% geen keuze doorgegeven. In totaal stonden begin dit jaar ruim 8 miljoen volwassenen in het register als donor. Gemengde gevoelens gisteren op het plein in Israël... waar mensen samenkwamen voor de vrijlating van gijzelaars. Er werd tot s'avonds laat gezongen en gedanst... omdat alle nog levende gijzelaars nu weer in Israël zijn. Maar er was ook verdriet. Verslaggever Sander van Hoorn weet wat mensen op de plein zeiden. Je wordt verscheurd tussen aan de ene kant de, de blijdschap dat mensen terug zijn... maar toch ook de wetenschap dat er weliswaar dood, maar nog gijzelaars daar zijn. Vier lichamen werden gisteren overgedragen aan het Rode Kruis. Onderzoekers gaan nu uitzoeken om wie het gaat. In totaal zouden er in Gaza 28 dode gijzelaars zijn. Hamas zegt nog op zoek te zijn naar de overige lichamen. In een kort nachtje voor sommige inwoners van Rotterdam. Ze schrokken wakker door een harde klap bij een huis. De voordeur werd eruit geblazen en ruiten sneuvelden. Ook bij de buren aan de overkant was schade. Er zijn twee daders gespot, die gingen er vandoor op een scooter. En de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland zijn uitgereikt. De Polifinario's. Onder meer Soendos Elamadi mocht naar het podium komen. Zij kreeg een beeldje voor haar voorstelling Witte Ruis... en had het totaal niet verwacht. Oh, ik heb echt niks voorbereid. Holy fuck, ik ben zo blij. Het is goed gekomen, want nu ben ik de beste motherfuckers. Ik ben de beste! Ook Jochem Meijer viel in de prijzen. Hij won beste entertainment en ook hij was blij. Ik heb het mooiste vak van de hele fucking wereld. <laughs> In het verleden wonnen onder meer Peter Pannenkoek, Theo Maassen en Claudia de Brij een Polifinario. Het weer nog een grijze dag met soms wat regen of motregen, vooral in het noorden. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen met een beetje zon. En het wordt maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 en niet omdat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Vooral jongeren geven geen keuze door, zeggen het CBS en het donorregister. In Venezuela zijn zeker 14 mijnwerkers omgekomen, melden de autoriteiten. De mijnschachten waarin ze aan het werk waren storten in door zware regenval. En Koen Verbraak heeft voor de derde keer de Sonja Barend Award gewonnen. De prijs voor beste tv-interview. Hij won voor zijn interview met oud-strafpleiter Bram Moskovic. En het weer, veel bewolking. Vooral in het noorden wat regen of motregen.